Zeg dan niet nee, eh, eh, maar zeg ja. Zeg niet nee, eh, zeg niet nee. Als ik vraag om een zoen, zeg dan niet nee, niet doen, maar zeg ja. Jij bent steeds in mijn